Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Frankrijk roept zijn ambassadeurs in de Verenigde Staten en Australië terug voor overleg. Aanleiding is het pact dat het Verenigd Koninkrijk, Australië en de VS sloten over defensie. Onderdeel daarvan is dat Australië Amerikaanse onderzeeërs koopt... en een onderzeeboot order 40 miljard dollar met Frankrijk opzegt. De drie landen delen via het nieuwe pact informatie over geavanceerde technologieën en defensie. Het wordt gezien als een zet om één front te vormen tegen China. De overheid moet veel meer doen tegen ondermijnende criminaliteit... vinden bijna 40 burgemeesters die een manifest hebben ondertekend. Ze willen dat het onderwerp hoog op de politieke agenda... van het nieuwe kabinet komt te staan, meldt Omroep Brabant. De burgemeesters willen onder meer legalisering van softdrugs... meer geld voor de politie en meer rechters. Ze vinden dat het criminelen te makkelijk wordt gemaakt. Onder meer omdat straffen te laag zouden zijn... Ze willen ook meer geld voor jeugdwerkers en docenten... omdat die volgens hen kunnen voorkomen dat jongeren op het verkeerde pad terechtkomen. Een onafhankelijke adviescommissie van de Amerikaanse medicijnwaakhond FDA... is tegen een extra coronaprik voor alle Amerikanen. Vanaf maandag wil de regering iedereen die volledig is ingeënt met het Pfizer-vaccin... een zogenoemde boosterprik geven. Maar de deskundigen adviseren alleen een noodvergunning af te geven... voor vaccinaties aan 65-plussers en mensen die veel risico lopen ziek te worden... De FDA gaat zich nu buigen over het advies van de deskundigen. Het weer, lokaal dichte mist. Overdag eerst veel bewolking, later komt overal de zon door. En het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. De A1 Amsterdam richting Amersfoort is dicht tussen knopen Diemen en knopen Muidenberg. Er is daar een ongeluk gebeurd. De vertraging is flink, meer dan een uur. Dus het verkeer vanuit Amsterdam kan beter omrijden. Dat kan via Utrecht over de A2, A12 en de A27.